Ze krijgen nu allemaal een schadevergoeding van 30.000 euro. Al is dat lang niet voor iedereen genoeg, zegt verslaggever Ron Vrezen. En daarvoor is dit hooguit een eerste stap. Ook de erkenning dat ze echt geen fraudeur zijn. En daar komt bij dat eh, boven dit alles natuurlijk ook de vraag hangt... Eh, of dat geld niet eh, voor een belangrijk deel naar de schuldeisers van die ouders gaat. Het kabinet gaat daar nog naar kijken. Slachtoffers die recht hebben op meer dan die 30.000 euro krijgen dat later alsnog. Als je een negatieve coronatest kunt laten zien, mag je vanaf morgen uit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk reizen. Dat laat de premier van Frankrijk weten. De test mag maximaal drie dagen oud zijn. Frankrijk gooide eerder de grenzen dicht voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, omdat daar een extra besmettelijke variant van het coronavirus is opgedoken. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam is voorlopig niet aan het werk. Abu Talib is vandaag geopereerd vanwege een aandoening aan zijn schildklier. Hij voelt zich naar omstandigheden goed en waarschijnlijk gaat hij half januari weer aan het werk. Veel ziekenhuizen zijn vandaag plat gebeld door mensen die een operatie gepland hadden. Komt omdat het ministerie vanmiddag een bericht verstuurde dat de ziekenhuizen alle planbare reguliere zorg zouden staken maar dat moest later een beetje genuanceerd worden. Wat er gewoon doorgaat om te beginnen zijn de spreekuren. Wat er gewoon doorgaat is zorg in dagbehandeling. Wat er ook gewoon doorgaat is die zorg die eh, planbaar is, maar urgent. Mensen hoeven dus niet in paniek naar het ziekenhuis te bellen, want alleen de operaties zonder enorme haast worden uitgesteld. En dan kunt u bijvoorbeeld denken aan eh, onderdelen van eh, heup- en knieoperaties, een liesbreukoperatie, een operatie voor een littekenbreuk een sterilisatie, uh, cosmetische chirurgie. Het weer nog. In het noordoosten wordt het koud en mistig vannacht, zo'n 3 graden. In de rest van het land regen, maar het blijft zacht met 10 graden. Morgen veel bewolking met af en toe regen. Het wordt 8 tot 12 graden.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 Frosty the snowman was a jolly, happy soul with a corncob pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Frosty the snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know how it came to life one day. There must have been some magic in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Old oh, Frosty the snowman was alive as he could be. And the children say he could laugh and play just the same as you and me. in that old top hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. Frosty the snowman, knew the sun was hot that day. So he said, let's run and we'll have some fun now before I goodbye, saying, Don't you cry, I'll be back again someday. Zo, luid en duidelijk. We zijn weer terug. Michael Bublé, Frosty the Snowman startte het tweede uur ZFM Jazz op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Een programma dat vandaag geheel in het teken staat van liederen, songs en composities die te maken hebben met kerst of gerelateerd zijn aan kerst. Het tweede stuk komt van de cd Christmas with Nat King Cole, Nature Boy. strange enchanted boy They say he wandered very far, very far Over land and sea A little shy And sad of eye But very wise And then one day, a magic day he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. The greatest thing love Wat een stem en wat een mooi arrangement. Nat King Cole, Nature Boy. Er is eh, ooit een LP uitgekomen, vele jaren geleden. En die heet... Eh, Have Yourself a Funky Little Christmas. <coughs> en dan zag je op de voorkant van de LP... een foto van eh, Jimmy Smith, de Hammond-man... Eh, en eh, het, het, album heette Christmas Cooking. En hij zat daar in een sportscar. Oh, what fun is it to ride along with this Christmas groove tank. En we gaan nu luisteren naar het ontzettende strakke ritme van eh, meneer Jimmy Smith. Met een, een, nummer natuurlijk, we kunnen zeggen uitgekoud... maar niet zoals het hier wordt vertolkt. Jingle Bells. gather near to us once more. de basnoot gelijk met de piano de juiste noot. Dat was eh, Diana Kroll. Have Yourself a Merry Little Christmas. Eh, zij werd begeleid <laughs> door zichzelf op de piano. Russell Malone, ja, op de gitaar. En de bas was James Janus. Eh, ik liet die James Janus horen. Dat had ik nog een, beloofd aan de medepresentator van een aantal weken geleden... Rob Veenhuizen, die hier eh, eh, in de uitzending was... om eh, zijn levensverhaal te vertellen... en interessante dingen over muziek, bassisten en pianisten. En toen ineens was het 12 uur... en toen was hij nog maar op een derde van zijn hele verhaal. Dus we gaan hem nog een keer terug horen. En speciaal voor hem... maar natuurlijk ook voor alle andere luisteraars... ga ik nog een bassist laten horen. We gaan nu luisteren naar uh, Winton Marsalis... die eh, het nummer Sleigh Ride vertolkt. En meneer Jon Hendricks gaat het zingen. En <clears throat> daar hebben we aan de bas niemand minder dan Reginald Veal.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 Oh, come on, it's lovely weather for sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. it's lovely weather for sleigh ride together with you. me. Ba ba da da ba lu be da de. Bo be de be de be de be da bo lu be ba be lu be de bo da da. Spet lu de bo be da lu be be de be da da da be de. Bo be be de be lu de de be da.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 Zo, daar gaan we niks meer aan toevoegen. Winton Marsalis en de fantastische John Hendricks die skettend het lied eh, tot een einde bracht. In de jaren 20, 30 van de vorige eeuw... hadden we de grote dansorkesten als eh, eh, eikpunt. toen ontstond een beetje de liefde voor de jazzmuziek. Dat was toen nog, waren het allemaal amusementsorkesten. En eh, nu koesteren we dat enorm. toe, vond men het heel gewoon. Het waren toporkesten. Heel veel in Engeland en, en eh, een aantal in Nederland. Eh, in Engeland, heel veel in Amerika. En ook in Duitsland had je een hele bepaalde cultuur... van prachtige dans- en onderhoudingsmuziek. En dat waren ook fantastische muzikanten. Ehm, kijkend daarna is er een aantal jaar geleden een orkest opgericht. Dat is het Palast Orkester. Met eh, als zanger Max Rabe. En dat orkest toert door heel de wereld. Is een fantastisch orkest dat eh, helemaal speelt in de stijl. Ook gekleed is in de stijl van eh, de dansorkesten uit het begin van de vorige eeuw... zoals die in Berlijn en Duitsland optraden. En van dat orkest wil ik graag een prachtig nummer laten horen... Leise rieselt der Schnee. Leise rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzet der Wald, freue dich, Christkind komm bald bedtime. And so old Santa said, Little like you should be in bed. parents said my window had blown open in the night. I smiled as I told them that it must have been the cat, and then. again. Ja, wat een vrolijke bende. Heerlijk. Live muziek. En eh, om ons heen is het al maandenlang doodstil op de podia. En eh, we verlangen er allemaal naar om eh, weer eens live muziek te kunnen uitvoeren. Dan wel meemaken of beluisteren. Het volgende wat op de draaistafel ligt is een quintet. Het quintet van vibrafonist Mike Manieri. En uh, de groep heet Steps Ahead. En Angels We Have Heard on High. dat was eh, een jive. En dat waren de Moonglows, Hey Santa Claus. We gaan nu luisteren naar Ray Charles. Een live-opname met een groot gospelkoor. En dat is een vertolking zoals alleen dat Ray Charles dat nou maar weer op de plaat kan zetten. All night, all day. Ze breken de tent af. En eh, dat doet mij weer ongelooflijk verlangen naar uh, Jazz in de Krocht. Op zondag, klein intiem. Maar eh, wat hebben we dat lang moeten ontberen. En we weten nog niet wanneer het weer gaat gebeuren. Maar onze focus is natuurlijk gericht op de toekomst. En eens zal er op zondagmiddag weer fantastische jazz klinken in de krocht en op alle, allerlei andere podia. Wij gingen, wij gaan van Ray Charles met zijn gospelkoor naar het trio van Stefan Skadjadi. Angels we have heard on high. wish come true You know that all I want for Christmas is you I won't ask for much this Christmas I won't even wish for snow No, I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe There's no sense in hanging stockings. just want you here tonight Holding on to me so tight Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you Michael All I Want For Christmas Is You. We zijn er bijna doorheen. Twee uur lang plaatjes eh, uit de afdeling kerstmuziek. Uh, eh, jazzy. Eh, weergaven en composities die een heel jaar in de kast blijven... alleen rond kerst eruit mogen. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Uh, ZFM op zondag is er volgende week weer. En dan is een collega en elke zondag maar weer opnieuw altijd van 10 tot 12. Bedankt voor het luisteren. Vandaag samengesteld met plezier en gedraaid met plezier door Peter den Boer. En we gaan eindigen met de frisse band van Brian Setzer. Boogie Boogie Santa Claus. the track. He got rhythm in his feet, but nothing in his for joy. Setzler heb ik toch het laatste woord. En uh, bedankt nogmaals. Fijne feestdagen. En uh, zondag volgende week zijn we er weer om 10 uur. En dat gaat zomaar door, ook het volgend jaar. I feel it in my head.